met het NOS Op de Krim is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grootstralige stroomstoring. Zo'n 2 miljoen mensen zitten zonder elektriciteit. Volgens het officiële Russisch persbureau TAS is een aantal hoogspanningsmasten opgeblazen. Of de masten echt zijn gesaboteerd en wie erachter zit is nog onduidelijk. Twee van de masten waren vrijdag al uitgevallen na explosies die mogelijk het werk zijn geweest van Krim-Tartaren. Een aardverschuiving in het noorden van Myanmar heeft zeker 70 mensen het leven gekost. Zo'n 100 mensen worden nog vermist. De meeste slachtoffers zijn dorpsbewoners. In het gebied bevinden zich veel mijnen waar wordt gezocht naar jade. De vaak arme bevolking van de streek doorzoekt het afval van die mijnen... in een hoop kleine stukjes edelsteen te vinden. Over de oorzaak van de aardverschuiving is niets bekend. Na wekenlange onderhandelingen is besloten Griekenland opnieuw miljardenlening te geven. Athene heeft genoeg hervormingen doorgevoerd om daarvoor in aanmerking te komen, zei minister Dijsselbloem, die als voorzitter van de Eurogroep de gesprekken leidt. Afgelopen donderdag loodste de Griekse regering nog nieuwe bezuinigingen door het parlement om de leningen mogelijk te maken. Maandag wordt 2 miljard euro overgemaakt aan Athene, later gevolgd door nog eens 10 miljard. Het reddingsprogramma voor Griekenland omvat in totaal zo'n 86 miljard euro. Voor het eerst sinds het bloedbad in de Parijse concertzaal Le Bataclan vertellen leden van de band Eagles of Death Metal over wat er die avond is gebeurd. Op de website van mediabedrijf Vice is een video te zien met fragmenten uit het interview. Ergens in de komende dagen publiceert Vice het complete gesprek op de site. In het fragment vertellen de bandleden onder meer dat de schutters waren doorgedrongen tot hun kleedkamer, waar fans naartoe waren gevlucht. Bij de aanslag in Le Bataclan kwamen 89 mensen om het leven. Het weer, van in het westen van het land veel regen. Vandaag in het oosten blijft het droog met geregeld zon. Het is met 7 graden wel koud.